Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft zeker 30 mensen aangehouden voor de rellen in Den Haag. Volgens burgemeester Van Zanen hebben groepen hooligans uit het hele land... doelbewust de confrontatie gezocht met de politie... bij een vreedzame demonstratie tegen immigratie op het Malieveld. Volgens de politie splitste een groep van meer dan duizend mensen zich af van de demonstranten... en gingen de snelweg A12 op... Agenten werden bekogeld met stenen en flessen. Ook werd een politieauto in brand gestoken. Twee agenten raakten gewond. Nadat de politie de demonstranten van de A12 had verdreven... trok een aantal van hen het centrum in. Bij het partijkantoor van D66 werden ruiten ingegooid... en in het centrum van de stad waren opstootjes. Er is nu een speciaal politieteam opgezet... dat mensen die geweld hebben gebruikt moet opsporen. Verwacht wordt dat er meer arrestaties volgen. Morgen zijn er opnieuw vertragingen en geannuleerde vluchten op Brussels Airport. Verschillende Europese luchthavens werden vandaag getroffen door een cyberaanval. Die was gericht op een Amerikaans softwarebedrijf... waar vliegvelden mee werken voor het inchecken en boorden van passagiers. De Belgische luchthaven heeft uit voorzorg alle luchtvaartmaatschappijen gevraagd... om morgen de helft van de vluchten te annuleren. Ook vliegvelden in Londen en Berlijn hadden vandaag last van de cyberaanval. Het is nog onduidelijk of daar ook vluchten worden geschrapt. In de eredivisie heeft Excelsior met 2-1 gewonnen van FC Volendam. De wedstrijd leek te eindigen in een gelijkspel... maar Louis Schouten wist diep in de blessuretijd... de winnende goal voor Excelsior te maken. FC Groningen heeft Telstar verslagen vanavond. In Groningen werd het 2-0. Twee andere wedstrijden in de eredivisie zijn nog aan de gang. Het weer vanavond en vannacht meerdere buien en kans op onweer. Het koelt vannacht af naar een graad of 14.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 Ay, locked in. Ball but take you shopping. Nikki Beach, we in the water. Free up, free out, make it hotter. 2 a.m., we ended up at Live. 3 a.m., we like four bottles in. friends. Hundred bottles on our own expense. Only live once, so we so lit. Let's take shots, don't miss. Pour them all out, then reload it. More drinks, more sips. More time getting spent on drunk texts. More things that I gotta confess. Let's be honest for once and own it. Lose ourselves and live in the moment. When they doubt, we just show them. Private DJ 10. Radio. Ladies and gentlemen, may I direct your attention to something quite extraordinary, quite incredible experience. Turntables and a microphone. We rocking this block till the early morn. One, two, one, two. Mic check, here we go. MC on the mic with the illest flow. Where the party's at? Uh, yeah. best house, club and tech house. DJ Malzo. Enjoy the weekend. This is Intense. shaking, shaking, shaking.